Drie uur. moet met het NWS Journaal. Autoconcern Daimler en dochterbedrijf Mercedes-Benz betalen in de VS een schikking van anderhalf miljard dollar vanwege fraude met Schumel-software. Bij een kwart miljoen auto's en bestelbusjes was de uitstoot van de dieselmotor groter dan het bedrijf deed voorkomen. De schikking van Daimler en Mercedes met de Amerikaanse autoriteiten moet nog worden goedgekeurd door een rechter. Tuimler denkt ook nog eens honderden miljoenen dollar kwijt te zijn... aan een massaclaim van gedupeerde Amerikaanse klanten. De Amerikaanse golfkust krijgt te maken met de tweede orkaan in een paar weken tijd. Orkaan Sally komt waarschijnlijk later vandaag of woensdagochtend vroeg aan land in de staat Louisiana, niet ver van New Orleans. Voor Louisiana en Mississippi heeft president Trump de noodtoestand afgekondigd, zodat de staten makkelijker aanspraak kunnen maken op nationale hulp. De eerste 800 migranten betrekken het nieuwe tijdelijke tentenkamp dat op Lesbos is neergezet. Enkele dagen na de grote brand op migrantenkamp Moria leven 12.000 mensen op straat. In het nieuwe kamp is nu nog maar plaats voor 5.000 mensen, daarom wordt het nog uitgebreid. Toch weigeren veel mensen naar het nieuwe kamp te gaan. Ze zijn bang dat ze er dan niet meer uit mogen. De cultuursector moet de ruimte krijgen om te experimenteren met meer publiek bij voorstellingen, staat in een advies van de Raad voor Cultuur aan minister van Engelshoven. Ook moet per regio worden bekeken wat mogelijk is. Volgens de Raad draaien veel instellingen nu forse verliezen... omdat de zalen vanwege de coronabeperkingen voor maximaal een kwart vol zijn. Het weer nog. Vannacht blijft het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 13.